Zes uur. Jan van der Putten met het Oostenrijk gaat het sneeuwen... en dat betekent overlast voor verkeer richting Tirol en Vooralberg. En verder kunnen de verscherpte grenscontroles het wintersportverkeer flink ophouden, zegt de VID. De Turkse politie heeft gisteravond laat in Istanbul met traangas en waterkanonnen een betoging uiteengejaagd bij het gebouw van de krant Zaman. Honderden mensen waren naar het mediabedrijf gekomen nadat Zaman onder staatstoezicht was gesteld. Het blad schrijft geregeld kritisch over de Turkse president Erdogan en over de regering. Gisteren werd een bewindvoerder van de staat aangesteld die door tientallen politieagenten het krantengebouw werd binnengebracht. Na het uiteenjagen van de betoging in Istanbul bleef de politie bij het gebouw aanwezig om nieuwe protesten te voorkomen. De VVD zag het tijdens de kabinetformatie in 2012 niet zitten om Femke Halsema een ministerspost te geven. Premier Rutte heeft dat bevestigd in Met het Oog op Morgen. Halsema is oud-partijleider van GroenLinks. In haar memoires schrijft ze dat PvdA-prominent Ascher haar polste voor een ministerspost op Binnenlandse Zaken of Ontwikkelingssamenwerking.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 come through. passing by and they'll be wasting time just waiting for new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 And I Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. van Zandvoort, op 106.9 ZFM.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 神，哈哈。